Dat gebeurde bij het blussen van een brand in het clubhuis van een tafeltennisvereniging. Ook in Schiedam werd de brandweer bekogeld en voerde de ME 1 charge uit, meldt de politie. In Rotterdam kreeg de brandweer politiebescherming bij het blussen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er opvallend veel ernstige gewonden in Rotterdam. Ook zijn er veel ruiten gesprongen door zwaar vuurwerk. Bij de website vuurwerkoverlast.nl zijn tot middernacht ruim 75.000 klachten over vuurwerk binnengekomen. Volgens initiatiefnemer Bonte is dat iets meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Klagen over vuurwerkoverlast kan bij de website nog tot 4 januari. Vorig jaar waren er in totaal 80.000 klachten. Bonte verwacht dat dat er dit jaar iets meer zullen zijn. In het hele land is nieuwjaar gevierd met veel vuurwerk. Het Nationaal Vuurwerk ging in Rotterdam vanaf de Erasmusbrug de lucht in. In Amsterdam begon het vuurwerk om 11 uur boven het ei. De verkoop van vuurwerk lijkt iets hoger uit te komen dan in 2012. Volgens de branchevereniging is er zo'n 67 miljoen euro omgezet. Vorig jaar was dat 65 miljoen. Een advocaat die tientallen gearresteerde jongeren uit Veen bijstaat... heeft kritiek op de aanpak van de politie. Honderd Brabantse jongeren keerden zich maandagavond tegen de politie en de brandweer... nadat ze autowrakken in brand hadden gestoken. De hele groep zit nog steeds in de cel. De advocaat spreekt van een schepnetmethode... waarbij alle aanwezigen zijn opgepakt zonder dat duidelijk is wie wat heeft gedaan. Het weer, opklaringen met minima rond 3 graden. De komende dag vrijwel droog met af en toe zon.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 the fireside